7 uur. Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Duizenden Israëliërs moeten weer in quarantaine... na een toename van het aantal coronabesmettingen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 30.000 mensen... via een bericht opgedragen in zelfisolatie te gaan... omdat uit hun telefoongegevens bleek dat ze in de buurt zijn geweest... van iemand die besmet is, meldt de krant Haaretz. Na een versoepeling van de maatregelen liep het aantal coronagevallen weer op. Daarom zijn de maatregelen verscherpt. In Hongkong zijn boeken van pro-democratische schrijvers weggehaald uit de openbare bibliotheken. De overheidsinstantie die over de bibliotheken gaat bekijkt of de boeken de veiligheidswet schenden. Die werd dinsdag ingevoerd en verbiedt het streven naar afscheiding van China, inmenging van het buitenland en staatsondermijnende activiteiten. Tegenstanders zeggen dat de regels zijn bedoeld om de vrijheid van meningsuiting in te perken en het verzet tegen bemoeienis van Peking de kop in te drukken. De politieke partij NIDA wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De leden van de partij, die zich laten inspireren door de islam, hebben daarmee ingestemd. De partij werd in 2013 opgericht en zit in de gemeenteraad van Rotterdam, Den Haag en Almere. Naar verwachting wordt politiek leider en oprichter van de partij, Noordin El Ouali, de lijsttrekker. De Voedsel- en Warenautoriteit was tijdens de coronacrisis nalatig... nadat eigen medewerkers hadden gewaarschuwd voor de situatie in slachthuizen... waar veel coronabesmettingen waren. Dat zeggen twee dierenartsen die voor de NVWA werken tegen Nieuwsuur. Al vroeg waarschuwden NVWA'ers dat er in slachthuizen te weinig afstand was tussen medewerkers... Uit interne stukken blijkt dat ze zich in de steek gelaten voelen door de leiding. Minister Schouten erkent dat een deel van de dierenartsen zich niet gehoord voelt... en vindt dat het beter moet. Ze gaat in gesprek met de NVWA. Het weer, vanavond klaart het op en het is vrijwel overal droog. Vannacht een enkele bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan zijn er ook enkele buien, mogelijk met onweer.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 Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij dat weg van jou En is maar als je het opvlokt dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dingen dan weer weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij We blijven echt wel staan voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Als met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken.